Bij een explosie in het huis van een Hamas-leider in de stad Gaza zijn 24 mensen gewond geraakt. Hamas zegt dat de explosie volgde op een Israëlische luchtaanval... maar het Israëlische leger zegt dat er helemaal geen militaire actie is uitgevoerd. Mogelijk werden in het huis van de Hamas-leider bommen gemaakt en is daarbij iets misgegaan. In de Indiase deelstaat Kashmir zijn bij een demonstratie voor onafhankelijkheid negen doden gevallen. De politie opende het vuur toen demonstranten zich tegen agenten keerden. De betoging voor onafhankelijkheid was in een buitenwijk van Srinagar, de zomerhoofdstad van Kashmir. Radicale groepen willen dat de regio zich losmaakt van India. De Verenigde Staten zijn begonnen met het sturen van extra troepen naar de grens met Mexico. De 1200 militairen moeten de plaatselijke politie helpen bij de strijd tegen drugshandel en illegale immigratie naar de VS. Eind september moet de troepenzending zijn afgerond. In Mexico vechten drugsbendes al jaren met elkaar om de beste smokkelroutes naar de VS. De FNV bereidt acties voor in de meubelindustrie. Om middernacht verstreek een ultimatum dat aan de werkgevers was gesteld. De vakbond Meubel en Hout eist een loonsverhoging van 1,25 procent... en verder onder meer maatregelen voor gezonder werken. De vorige CAO liep begin vorige maand af. De FNV sluit niet uit dat de acties de productie in de meubelfabrieken zullen verstoren. De Amerikaanse tennistweeling Bob en Mike Bryan heeft in het dubbelspel een record gevestigd. Ze wonnen in Los Angeles hun 62e ATP-titel. Dat is er één meer dan het legendarische koppel Todd Woodbridge en Mark Woodford uit Australië in hun carrière haalden. Woodford feliciteerde de Bryans persoonlijk met de bereikte mijlpaal. Het weer. In het binnenland kunnen de mistbanken ontstaan. In de loop van de dag buien, mogelijk met onweer. Later droog en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.